9 uur. Jan van der Putten met het NOS van Financiën is blij dat ING de omstreden salarisverhoging van topman Hamers heeft ingetrokken. De minister spreekt van de enig juiste uitkomst van de discussie. Hamers zou 3 miljoen euro gaan verdienen, een salarisverhoging van 50 procent. GroenLinksleider Klaver heeft aangekondigd dat hij zijn initiatiefwet doorzet. Banken moeten wat Klaver betreft dergelijke salarisverhogingen eerst voorleggen aan de minister van Financiën. Nederlandse toeristen gaan weer meer op vakantie naar landen als Turkije en Egypte. Toerismeorganisatie ANVR zegt dat het aantal boekingen voor Turkije in januari met 90% is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In 2016 was er in Turkije een mislukte staatsgreep. Ook waren er aanslagen en veel toeristen bleven weg. Ook het toerisme naar Griekenland, Egypte en Tunesië trekt weer aan, zeggen reisorganisaties. De Vlaming die is opgepakt voor het stiekem filmen in een doucheruimte in Gent is een vechtsportleraar. Hij traint kinderen en jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en het wordt ook gemeld door de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Justitie in België zegt niets over zijn identiteit. De man van 41 maakte stiekem filmpjes in de doucheruimte van het sportcomplex van de Hogeschool Gent. Vier vrouwen hebben een klacht tegen hem ingediend. De Amerikaanse minister van Defensie Mattis heeft positief gereageerd op de voorzichtige toenadering tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Mattis zei dat bij een verrassingsbezoek aan de hoofdstad Kabul. President Ghani is bereid om de Taliban te erkennen als politieke beweging. De Taliban hebben nog niet gereageerd. Top besluit het weer, bewolkt en druilerig. Later vanmiddag en vanavond van het westen uit droog en het wordt 5 tot 8 graden. Morgen geregeld zon, 8 tot 12 graden. Donderdag is er kans op buien en er komt meer wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Een drukke ochtendspits door de regen en daardoor ook door ongelukken. Een eh, lange file nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hoevelaak en Eembrugge. Een kwartier Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Knoop het Ketelplein en industrieterrein Polder, Een kwartier vertraging. De weg is weer vrij. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Knoop het Hoek en Knoop het Nieuwe Meer. Een kwartiervertraging. 35 minuten op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Buiten-Oost en Almere Stad. Kwartier op de A10 waar Watergaasmeer, de Nieuwe Meer tussen afrit Volendam en de Koentunnel. A12 Den Haag richting Utrecht, drie kwartier vertraging over 13 kilometer tussen Reewijk en de Meren door een vrachtwagenongeluk. Op de A12 Utrecht Den Haag een kwartier vertraging bij Nooddorp. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Knopend Gorkum en Sliedrecht Oost 20 minuten door een kapotte vrachtwagen. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda een kwartier vertraging bij Krooswijk. 20 minuten op de A27 Almere Utrecht tussen Knopend Almere en Huizen.